Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. De maakte aan de treinkaping bij De Punt krijgen een insigne. Komt ook een er komt ook een onderscheiding voor de militairen die waren betrokken bij de bevrijding van de school in Bovensmilde. Minister Hille van Defensie heeft dat bekendgemaakt. De kaping en de gijzeling duurden 20 dagen. Met de acties wilden Molukkers de regering dwingen de onafhankelijke republiek der Zuid-Molukken te erkennen. Volgende week maandag is het 35 jaar geleden dat militairen een eind maakten aan de acties in de Punt en Bovensmilde. Het Nederlands Instituut voor Militaire Historie zal advies geven over wie in aanmerking komt voor het insigne. Henk Krol wordt voor de Tweede Kamerverkiezingen de lijsttrekker voor de partij 50PLUS. Hij is nu lid van de Provinciale Staten van Noord-Brabant. Ook stond hij op de lijst voor de Eerste Kamerverkiezingen. Vorige week werd al bekend dat Krol de lijst van 50PLUS wilde aanvoeren. Maar toen zei partijvoorzitter Nagel dat er mogelijk nog meer kandidaten waren. Vanavond maakte de partij bekend dat Krol de enige is die zich beschikbaar heeft gesteld voor het lijsttrekkerschap. Krol is vooral bekend als hoofdredacteur van de Gay-krant. In 2009 ontving hij de staatsprijs voor de homo-emancipatie. De Britse prins Philip is opgenomen in het ziekenhuis. De man van koningin Elisabeth heeft een blaasontsteking. Mogelijk heeft hij die opgelopen tijdens de botenparade op de Theems gisteren. Die verliep in koud en regenachtig weer. De 90-jarige prins mist nu de rest van de festiviteiten rond het diamantenjubileum van zijn vrouw. Elisabeth zit 60 jaar op de troon. Vanavond wordt het vierdaagse feest afgesloten met een popconcert bij Buckingham Palace. De koningin is van plan dat gedeeltelijk bij te wonen. Het weer, vanuit het noordwesten opklaringen, maar ook nog een enkel buitje. Vannacht vrijwel overal droog, kans op mist en 4 tot 8 graden. Morgen overdag zon en wolken en in het oosten kans op een bui.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 hartelijk welkom weer bij een nieuwe live uitzending van Golden CFM, het gouden oude programma van uh, eh, CFM, de lokale radio. En vanavond eh, kan helaas uh, Daan Leffers niet bij zijn. Daniel, die is, was hier wel, maar die is echt doodziek naar huis gegaan. U had zijn ogen moeten zien, dan had hij niet geloofd dat hij nog leeft eigenlijk. Ja, ze waren wel erg rood inderdaad. Ja, ja. en gelukkig... Een rood eh, neusje erbij. Ja, Pascal die was aanwezig en die wilde het voor hem overnemen. Dus Pascal, ontzettend bedankt in ieder geval, dat sowieso. En ook hartelijk welkom in de nieuwe show. Ja. We begonnen met een nummer van de Bee Gees. En dat is natuurlijk niet zomaar. Want eh, afgelopen nacht is uh, eh, BG Robin Gibb op 62-jarige leeftijd overleden. Hij was vorige week al opgenomen in een hospitaal vanwege eh, zijn ja, mm, ongeneeslijke ziekte, laat ik het zo zeggen. Ik vind kanker altijd zo'n rotwoord, maar het is het wel geweest. En hij is, eh, was de op een na laatste van de vier broertjes Gip. Ehm, Barry eh, was al eerder overleden. Robbins, eh, dat was Robbins tweelingbroer. Maurice overleed in 2003 en Andy in 1988 al. daarom begonnen wij met Holiday, een nummer van de, deze Bee Gees. En daarna eh, een verschrikkelijk mooi nummer van eh, de groep America, A Horse With No Name. Een prachtig nummer uit 19... Eh, moet ik eventjes kijken als dat mag, Pascal, als je erg vindt. 1971. We gaan vervolgens door met Bob Dylan, Rainy Day Women, nummers 12 en 35. Een ontzettend grote hit van deze prettige, eh, eh, ja, in het gehoor liggende eh, ja, troubadour eigenlijk uit 1966. Vervolgens Creedence Clearwater Revival uit 1969 met Born on the Bayou. En dan, ja, ik weet niet of ik het anders hier gedraaid heb voor u. Maar dat is in feite een, een, een wat ze dan noemen de Italiaanse Bart. En dan Bart met een, met een T. Um, ehm, Angelo Brandewardi, hij heeft in die tijd ontzettend mooie muziek gemaakt. En ik weet dat met name... Um, hoe heet die Italiaanse zanger ook weer? Nederlandse zanger? Eh, ehm, shit. Ja. ja, ik ben hem kwijt ook. <laughs> Maar die vond het ontzettend leuke muziek. En die eh, heeft een nummer van hem gecoverd. Eh, ik heb voor u meegenomen Dominica Elwendy En dat is dan als laatste van de komende drie. Duardi, Domenica Eluendi. En dat is niet echt een hit geweest, maar wel een heel gezellig, lekker nummer. Italiaans, eh, de Italiaanse Bart. En... Ehm, we gaan vervolgens gaan wij naar ehm, een Belg. En niet zomaar de eerste beste Belg. In mijn ogen waarschijnlijk wel de beste artiest van België. En dat is Jacques Brel. Hij heeft in eh, 1964 een verschrikkelijk mooi nummer gemaakt in het Vlaams. En dat heet Mijn Vlakke Land. Terwijl meer merendeel van zijn nummers in het, eh, in het Frans zong. Maar dit is dan eh, Mijn Vlakke Land. Eh, mijn Vlaanderenland in 1964. Vervolgens een nummer van een van de Beach Boys. Dennis Wilson, een neefje van de drie grote Beach Boys. Die eigenlijk niet muzikaal ontlegd was. Maar door zijn oom en tante gedwongen werd uh, bij de broers zich aan te sluiten. Hij heeft in 1977 een ontzettend mooi album gemaakt. Dat heette uh, Pacific Ocean Blue. En ik heb daar het, eh, de eerste nummer van gekozen, River Song. En ook dat geen echte hit, maar wel een prachtig nummer uit 77. En daarna hebben wij een ontzettend grote hit. Vincent van Don McLean natuurlijk. Een, een ontzettend grote hit in de lage landen, en maar ook overzee zee met Vincent. En een nummer uit 1972. Zullen we hem laten horen, Patrick? Pascal bedoel ik, neem ik wel. <laughs> Ja, Ga hem laten horen. Hoe kom ik nou, hoe kom ik nou aan Patrick en godsnaam? Breekt aan hoge duinen en witte vlakken schuin uiteenslaan op de kruinen wanneer de Norse vloed beugt en een zwart basalt, en over duin de grijze nevel valt. Wanneer bij je het strand woest is als een woestijn, en natte westenwinden gieren van venijn. Dan vecht mijn land, mijn vlakke land, wanneer de regen daalt straten, pleinen, perken, op dak en torenspits, van hemel kerken, die in dit vlakke land de enige bergen zijn. Wanneer onder de wolken mensen dwergen zijn, wanneer de dagen gaan in donnen regelmaat en borroost wind het land nog vlakker slaat dan wacht mijn land, een vlak land, wanneer de lage lucht vlak over het water scheert, wanneer de lage lucht ons nederigheid leert, wanneer de lage lucht er grijs als slijsteen is, wanneer de lage lucht er vaal als keil is, wanneer de noordwind de vlakte wanneer de noordenwind onze adem steelt, dan kraakt mijn land, mijn vlak land.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 Hij heeft nog een paar ontzettend mooie nummers geschreven. En die eh, misschien, misschien nog wel eens een keertje aandacht aan besteden. Wie zal het zeggen? Goed, volgende drie nummers. Herman Brood, oude pianist van QB and the Blizzards, heeft eh, met zijn eh, eigen groep Herman Brood en de Wild Romans een ontzettend mooi nummer opgenomen in 78. Dat was Saturday Night. Ja, ik, eh, het is een raar rapsnurker geweest, maar muziek maken kon hij wel. Dat is zeker. Ja, en vervolgens Donovan, Sunshine Superman uit 66. Een van de eerste grote hits van deze eh, ja, singer-songwriter. En dan uh, eh, Chai Coltrane, Go Like Elijah. Ook een nummer uit 1972, ook een wereldgrote hit geweest. Gaat u er maar naar luisteren. time replays. And by the neon light of the open all night. Cha cha cha, set set set Saturday night. Set a uh, Saturday. Uh, softly uh, through my could have tripped But I've, i changed my way It'll take time, I know it rolling Blow your little mind Cause I made my mind up You're going to be Like Elijah, een grote hit van haar in 1972. Uh, eh, ja, laten we nog even gaan verder gaan, want dit is niet zo gek lang tijd meer. Ehm, we gaan verder met eh, Albert Hebbend. En een speciaal voor, eh, ja, eigenlijk ehm, Ian Bekelaar, die is eh, een beetje gek van Albert Hammond. Ik heb meegenomen voor hem de Free Electric Band uit 1973. Vervolgens een Nederlandse zanger die met name in begin jaren 70 grote hits heeft gehad. En dat was dan Dimitri van Toren en daarvan draaien wij Hey, kom aan. En als laatste een hele grote Amerikaan, ja niet eh, letterlijk maar figuurlijk, uit het begin jaren 60, eind jaren 50, Jim Petty met 24 Hours from Tulsa. Thank you. heb je partij, alles wordt erbij. Kom en loop achterna met je griep en hernia, niet te vlug, niet te snel, met je pingpongspel, met je loens en de blik, naar de vrouwen dun en dik, je allerbeste raad en je dronken kameraad. Hey, kom allen van schaam, met een warme straan. Met twaalf tankabouters en de bons zonder naam Met het mes op je keel, met mijn pacht en deel Je vuur en je vlam en de hele rattenplan weg met een vijand en zijn houten kanon.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 Naar mijn huis, naar mijn tuin, naar mijn tolpen rood en brein. Is when I saw her As I pulled in outside of the small motel She was there And so I walked up to her Asked where I could get something to eat And she showed me where Oh, I was only control as I held her charms and I caressed her, kissed her, told her I'd die before I would let her out of my arms. Oh, I was only dames en heren, het is helaas alweer tijd na deze dit prachtig nummer van Gene Pitney, 24 Hours from Tulsa. Eh, het laatste nummer gaan we zo meteen bij Golden CFM, het gauw programma van onze lokale radio. Eh, het gaat worden eh, in ieder geval Chris Andrews met To Whom It Concerns. Ik dank in ieder geval Pascal ontzettend voor jouw behulpzaamheid, dat je daarna wilt vangen. Alsjeblieft. Je was het heel even weg en Silver Robby stond alweer klaar om de eventueel de knoppen. Iedereen die vecht erom om bij mij gewoon techniek te mogen doen. Ik zweer echt waar. <laughs> Ja. Goed, eh, dames en heren, over twee, weken, over twee weken hebben we weer een live uitzending. En wellicht, eigenlijk al zeker, hebben we dan weer een gast. Dat zal zijn, dat merkt u dan wel. Graag tot dan. We sluiten af met Chris Andrews, toe met Concerns. Graag tot dan. My friends, please hear me do. I've got a message just for you restant zijn gestut door het Vrije Syrische leger.